Nieuws van 5 uur. Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer... met een uitleg over het belastingplan. Gisteravond was er overleg tussen coalitiepartijen VVD en PvdA... en vijf oppositiepartijen over de plannen. Na afloop waren de coalitiepartijen optimistisch. De oppositiepartijen die bij het overleg waren... CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... wilden geen inhoudelijk commentaar leveren op het gesprek en de uitgelekte plannen. De tolheffing in Duitsland voor personenauto's wordt met een jaar uitgesteld. Het lag in de bedoeling om automobilisten vanaf volgend jaar op de Duitse snelwegen tol te laten betalen. Maar dat wordt op zijn vroegst vanaf 2017. Dat heeft de Duitse minister van Verkeer Dobrindt gezegd. Aanleiding is een juridische procedure die de Europese Commissie is begonnen. Dobrindt wil zowel Duitsers als buitenlanders tol laten betalen. Maar alleen de Duitsers krijgen dat geld terug in de vorm van een lagere wegenbelasting. De Europese Commissie noemt de plannen discriminerend en is daarom naar het Europese gerechtshof gestapt. Die rechtszaak wil Dobrindt eerst afwachten. De Nico Scheepmaker beker voor het beste sportboek van het jaar is gewonnen door journalist Michel van Egmond. Hij wint de prijs voor zijn bestseller Kieft. Het boek gaat over de verslaving van voormalig profvoetballer Wim Kieft. Juryvoorzitter Ad Melkert maakte de winnaar bekend in het tv-programma Jinek... en zei dat het boek bewijst dat hoge verkoopcijfers kunnen samengaan... met een kwalitatief zeer goed boek. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen op het WK in Canada... in de achtste finales tegen Japan. De wedstrijd wordt gespeeld in de nacht van dinsdag op woensdag... en begint om vier uur. Gisteren was al duidelijk dat de Nederlandse vrouwen in de achtste finale stonden... maar toen was nog niet bekend wie de tegenstander zou worden. Het weer, regen trekt vannacht langzaam naar het zuidoosten. In de ochtend trekt die regen via Limburg weg.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.